to cling to me, stay with me right or wrong, someone to sing to me, some little samba song, someone to take my heart, then give his heart to me, someone who's right. een nou, dag als vandaag hoort dit er wel een beetje bij, de zomersamba. Zo nice was dat van Astroet Gilberto. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 19 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, het Gita Jongfonds steunt meisjes en vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt. En de column van milieudeskundige Joost Kiviet en die gaat over de zorgen omtrent PFAS. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. be back to setting straight. I still remember when your kiss was so brand new. Every Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I made a promise. I swore to God that I would keep. Oh, I'm not flawless. Lord knows my record, it ain't clean. But from now on, it will be. I'll be honest, there's still a lot for me I'm the product of all the bridges that I've burned. Guess growing always hurts. I'm tired of my life being tied to my past, crying over time that I'll never get back. I'm ready for a new beginning. I don't ever wanna lose myself again know my heart is willing. Just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute. But I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. Under the surface, there's still a broken part of me I'm still hurting. Guess that I'm caught up in between myself and who I wanna be. I'm tired of a life intertwined with regret. Holding on despite all the fights in my head. heart is willing. Just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute. Gardner was dat. Hij doet er alles aan om een beter mens te worden. En daarvoor Chair en Peter Cetera in After All. Je luistert naar de late avond op de donderdagavond tussen 11 en 12. Met Nick Cave samen met Kylie Minogue en de Bad Seeds in Where the Wild Roses Grow. day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man careful hand, he wiped out the tears that ran down my the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, Do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all oh, beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. day. Why they call me, It's I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. tourne sans rien. feel the Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf.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 Maar eerst is hier nog George Harrison and All Things Must Pass. 1970 was het jaar voor All Things Must Pass van George Harrison. Ons eerste onderwerp vanavond. Onlangs is het Gita Jongfonds Jong Fonds gelanceerd. Het fonds is opgericht om meisjes en vrouwen in Nederland die seksueel geweld hebben meegemaakt te steunen. Herman de Bruin. Ik ga praten met Rina Kavourkan en ze is psycholoog bij ARC Nationaal Psychotrauma Centrum. Dat is een hele mond vol, eh, Rina. Ja, ja, klopt. Maar je bent in ieder geval psycholoog dat klopt. Ja, ja, ja. En hoe steunen jullie meisjes en vrouwen over seksueel geweld? Nou, dat doen we op diverse manieren. Dus eh, we hebben ook een, behandelafdeling, dat is ARC Centrum 45. Mhm. Daar helpen we allerlei mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt. En dus nu met het eh, nieuwe Gita de Jong Fonds. En daar gaan we ook op verschillende manieren proberen het onderwerp seksueel geweld eh, aan te snijden en en iets eh, goeds in te doen. Ja, en is dat een fonds waar geld in zit, zodat jullie weer verder kunnen met eh, al het mooie werk wat jullie doen? Nou, het fonds is niet eh, ook voor ons bedoeld, maar het is zeker ook juist voor allerlei instellingen in, en mensen in Nederland bedoeld. Dus aan de ene kant is het fonds voor, direct bedoeld voor slachtoffers, om hen te steunen bij hun herstel. Mhm. En daar kan eigenlijk iedereen in Nederland, alle meisjes en vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt, een aanvraag eh, voor doen. En aan de andere kant is het fonds ook bedoeld om kennis te verspreiden, innovatie rondom het onderwerp seksueel geweld eh, te ondersteunen. Ja. Dus het gaat uit twee delen. En dat is hard nodig, want als ik zo de, de eh, bladen lees en allerlei berichten, dan denk ik seksueel geweld neemt eigenlijk alleen maar toe. Of heb ik dat mis? Nou, ik, ik, weet niet of het toeneemt. Want eigenlijk weten we er ook, er wordt er steeds meer over gesproken. Mhm. En, uh, en ja, kijken we er ook anders naar. dus eh, ik weet niet of het toeneemt, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat er wel steeds meer aandacht voor is. En ik denk dat dat iets eh, moois is. Dat we daar in ieder geval over kunnen spreken met z'n allen. Ja, en hoe ondersteunen jullie dan de vrouwen die, en de meisjes die daarmee te maken hebben? Nou, op diverse manieren. Wij zijn een eh, topspecialistische GGZ-instelling. Dus dat betekent dat we vaak mensen zien die, die vastlopen op, eh, in behandeling elders... of die op voorhand al te maken hebben met een complexe situatie... waardoor ze gespecialiseerde hulp nodig hebben. Mhm. En eh, wij bieden dan bijvoorbeeld diagnostiek. Dus dan kijken we samen naar wat heb je meegemaakt, waar heb je last van... En vervolgens bieden we daar behandeling voor. En dat doen we soms in groepen, soms individueel. En dan bieden wij behandeling wat gaat over praten over wat je hebt meegemaakt. Mm daarnaar kijken, ook onder ogen komen wat er gebeurd is. Met de hoop dat de, de belasting van die herinneringen ook afneemt. Maar vaak is het dan nog niet klaar. Dus daar gaat ook dit fonds over. Hè, van het herstel, dat is een heel breed, dat is een lang proces. Eh, dus ook na traumagerichte behandeling, zoals ze dat noemen... Hè, hebben mensen vaak nog ook wel vragen rondom... hoe ga ik daarna weer een relatie aan bijvoorbeeld als ik dat zou willen... Of eh, ja, hoe voel ik me weer veilig in mijn lichaam en mijn leven. Dus daar hebben we ook behandelaanbod voor. Ja, en eh, wordt dat door de zorgverzekering vergoed dan? Soms wel, ja. En soms kiezen, richten mensen dat ook eh, op hun eigen manier in. Hè. Dus bijvoorbeeld mhm. in dit fonds zitten ook mogelijkheden voor een hulphond of mindfulness cursus. Of nou, ik heb bijvoorbeeld een patiënt en die zegt, ja, ik, ik wil gewoon kilometers fietsen. Dat is mijn manier om om te gaan met als het niet gaat, weet je. Nou ja, dat is heel specifiek. En dat zou dan wel met dit fonds kunnen. En ja, dat wordt natuurlijk niet door een zorgverzekeraar heel gauw vergoed. Niet dat ik weet, tenminste. Nee, nee, dus de, de, dat zijn de, de, bijkomende kosten die net anders zijn dan de zorgverzekering kan vergoeden precies. En ook wel heel persoonlijk. Hè? Dat herken je misschien ook uit je eigen leven. Dat je, iedereen heeft zo zijn eigen manieren mhm. om met stress om te gaan. Of dingen waar jij persoonlijk blij van wordt. Dingen die voor jou werken in jouw leven. Weet je? Dus dat is ook heel persoonlijk. En dat geldt voor slachtoffers net zo. Ja, jullie eh, fonds, het Gita de Jong Fonds zoals je dat noemt, dat zorgt er in ieder geval voor dat mensen net iets meer kunnen doen eh, doordat ze daarin ondersteund worden dan zou kunnen als ze alleen op de zorgverzekering eh, geënt zijn klopt. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze op jullie sociale media terecht om er iets over verder te horen? Klopt, ja. En we hebben ook een eigen website, dat ja. is dejongfonds.nl. dus daar kunnen ze natuurlijk ook op kijken. Eh, en daar staat veel meer informatie ook over, hoe je het kan aanvragen eh, en wie Vita was, wat haar verhaal is. Gita de Jong met een eh, H bij de G en de H van Gita en de Jong bij een H achter de G. Ja, <laughs> om het even duidelijk te maken. ja, eh, <laughs> Zo heet Ja, maar als je even, even zoekt gaan, en, eh, dan, kom je er wel te vinden. Kom je het wel tegen. Klopt. Ik dank je wel voor het gesprek, Rina Katvoerkan. En heel veel succes ook bij al het mooie werk wat jullie doen. Twee mannen zo stil, hand in hand. Op een begrafenis van een vriend. Geef een zakdoek, vertel het niemand. Een meer van tranen verdrinkt de tijd. Wat is verdriet? Is het een vijand of een vriend? Kom laten we gaan dansen Tot het niet meer gaat Tot de dagen laat Twee mannen zo stil Hand in hand Nemen afscheid van een vriend. Ze bestormen de hemel, ze verdwijnen in de nacht. Ze vluchten en ze drinken, ze lachen om de onmacht. Wat is verdriet? Is het een vijand of een vriend? Kom, laten we gaan dan tot het niet meer gaat, tot de daar Wat is verdriet. Is het een vijand of een vriend? Kom laten we gaan dansen tot het niet meer gaat. Wat is verdriet? Is het een vijand of een vriend? Kom laten we gaan dansen. Kom laten we gaan dansen. Kom laten we gaan dansen tot het niet meer gaat. dagen Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Do you ever think about it like I do? It comes over me, the ecstasy, the thought of me and you when we were young, so blindly unaware. Nederlands werk achter elkaar. Allereerst Frank Boeien en Stef Bos samen in Twee Mannen Zo Stil. Gevolgd door Isabel van Gelder met een nieuwe plaat. Waiting for the Rain heet die. Zometeen de column van Joost Kiewiet. Maar eerst Graham Nash. Een simple man. I am a simple man. So sing simple song. never been so much in love. never hurt so bad at the same time. I am a simple man and I play a simple tune. I wish that I could see you once again across the room like the first time. I just wanna hold you, I don't wanna hold you down. I hear what you're saying, and you're spinning my head around, and I can't. the last time. I just wanna hold you, I don't wanna hold you down. I hear what you're saying and you're spinning my head. maar even terug in de jaren 70 met Graham Nash en Simple Man. Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kievit. De zorgen over PFAS nemen toe. Bewonersgroepen roeren zich petities en demonstraties zijn aan de orde van de dag. Tal van rechtszaken tegen bedrijven en de overheid lopen. Discussies in de Europese Unie. Artsen trekken aan de bel. Waterleidingbedrijven luiden de noodklok over ons drinkwater. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu constateert: de meeste Nederlanders hebben PFAS in hun lijf. In een hogere concentratie dan uit een oogpunt van gezondheid wenselijk is. Er is dus wel wat aan de hand. En de politiek, in de EU waait een rechtse wind, zoals dat wordt genoemd. En die hebben niet zoveel met natuur, milieu en de gezondheid van mensen. In ons land hebben we net een nieuw kabinet. En dat geeft hoop op verbetering. Wat is het probleem? PFAS is een verzamelnaam voor een groep chemische stoffen. Door de mens gemaakt. Ze komen van nature niet in het milieu voor. Het gaat om ruim 10.000 verschillende stoffen die voor alle mogelijke toepassingen worden gebruikt. Fluor is een belangrijk bestanddeel van deze stoffen. Ze zijn allesbehalve nieuw. De eerste werden al in 1938 ontdekt, bij toeval, tijdens onderzoek naar nieuwe kunststoffen. Het resultaat? Stoffen die water, vet en vuil afstotend zijn. Handig was de gedachte, en dat waren ze ook. Zo handig zelfs dat de productie explodeerde. Er wordt dus heel veel geld aan verdiend. De toepassing van deze stoffen is bijna oneindig gevarieerd. Van kleding tot anti-aanbakpannen, van brandblusschuim tot cosmetica. Ideaal. Net Haarlemmerolie, zeiden oude mensen vroeger. Overal goed voor. Te mooi om waar te zijn. En in de negentiger jaren van de vorige eeuw kwamen de eerste waarschuwingen over deze gevaren. PFAS is nu overal. In de lucht, in het water, in de bodem, in planten en dieren en in ons lijf. Ja, zelfs aan de Noordpool worden deze stoffen aangetroffen. Ze komen vrij bij de productie en als de producten weer in het afvalstadium komen. Ze zitten ook in landbouwbestrijdingsmiddelen die over het land en onze voedselgewassen worden gespoten. De ideale chemische eigenschappen van de stoffen hebben een schaduwzijde. Ze zijn enorm sterk en stabiel. De natuur kan er niets mee. Ze breken niet af. Ze hopen op in het milieu, in planten en dieren en in mensen. Bioaccumulatie wordt dat genoemd. En dat gaat zo. In een sloot komt bijvoorbeeld een lage concentratie van zo'n stof voor. Algen nemen dat op. In zo'n mini-plantje wordt de concentratie iets hoger. Algen worden gegeten door waterdiertjes. Die worden gegeten door kleine visjes. Dan komen de grotere vissen en vervolgens de visetende vogels en zoogdieren. En bij iedere stap in de voedselketen neemt de concentratie PFAS in een lichaam toe. En op enig moment wordt dat gevaarlijk tast het de gezondheid aan en kan het zelfs dodelijk worden. Want ja, PFAS zijn ook giftig. Steeds meer wordt duidelijk dat ook bij mensen allerlei ziektes kunnen veroorzaken. De eerste gevallen waren mensen die in fabrieken met peestras werkten, zoals zwangere vrouwen die misvormde baby's kregen. Schrijnend is dan dat de bedrijfsleider de gevaren kende en werknemers bewust aan deze gevaren blootstelden. Misdadig vind ik dat. Inmiddels worden PFAS in verband gebracht met borstkanker, nierkanker, zaadbalkanker, schildklieraantasting, leverbeschadiging, verhoogde cholesterolgehaltes, darmziektes bij volwassenen. Ook ontwikkelingseffecten op ongeboren kinderen worden steeds duidelijker, zoals een lager geboortegewicht en verminderde respons op vaccins. De opsomming is niet volledig, maar het beeld is duidelijk. Je kan er de meest vreselijke ziektes van krijgen. Daar moeten we dus vanaf, zo denken. Ik denk ook, we moeten verder zonder PFAS. Onze gezondheid en die van onze kinderen en kleinkinderen zijn belangrijker dan de portemonnee van aandeelhouders van multinationals die de stoffen maken. In Denemarken is er een stap gezet. Daar heeft de nationale regering PFAS verboden in schoenen, kleding, voedselverpakkingen en bestrijdingsmiddelen. De Deense overheid geeft prioriteit aan de bescherming van de natuur, de menselijke gezondheid en het veiligstellen van drinkwaterbronnen. In 38% van die bronnen waren al PFAS aangetroffen. In ons land zien we juist een sterke toename van het gebruik van bestrijdingsmiddelen met PFAS. In enkele jaren tijd verdubbeld naar 268.000 kilo per jaar. De stoffen zijn ook erg mobiel in water. Ze zijn dus zonder enige twijfel via sloten, vaarten en rivieren op weg naar ons drinkwater. Recent onderzoek geeft aan dat appels veel bestrijdingsmiddelen bevatten. 64% van de onderzochte appels ook PFAS-bestrijdingsmiddelen. We zijn bezig onszelf te vergiftigen. Daar kunnen we beter mee stoppen. Dit is De Late Avond. time. Feels so good, but damn, it makes me hurt. I'm too scared to know how I feel about you now. Lost the energy, smile. Alaska. It's off with the jeans, the jacket, and the shirt. How'd I end up feeling so bad? Such a little girl. Now I'll hold you close in the back of my mind. Feels so good damn makes me hurt. I'm too scared to know I feel about you now. I'll feel about you now. Oceana just smiles and says, I'll see you around. Ryan Adams hoorde je met Last Cienega Just Smiled. Een song over Los Angeles. En daarvoor de Staves en Gone Tomorrow. Dat was de late avond van donderdag 19 maart. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ray blijft nog even bij je. Fijne nacht. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane. On the street in the South London suburbs, where my first love kissed me goodbye. His lips were thin and beer stained and tear stained. Was a pain that made me colder now. After the oceans I cried, I made of steel, just floating now when I drive. since, maybe every other summer. It never lasts long, they never stick around. I'm made of steel now. I believe someday someone gon' come along and knock them walls down. this ground is